Zes uur. Jan van der Putten met het NOS-show. Toneerminister De Jager van Financiën heeft op na middernacht overlegd met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD over manieren om extra te bezuinigen. De Jager wilde niet zeggen of hij hoopvol is over een akkoord. Hij noemt het overleg wel constructief. Vanochtend wil de minister ook spreken met de PvdA. Vanmiddag is er een Kamerdebat over de bezuinigingen. Vicepremier Verhagen van het CDA stelt zich niet verkiesbaar voor de nieuwe Tweede Kamer. Dat zei hij in het tv-programma Paul Witteman. Verhagen had eerder al gezegd dat hij niet beschikbaar is voor het leiderschap van het CDA. Wel houdt hij de mogelijkheid open dat hij nog een keer minister wordt. De eerste kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA heeft zich gemeld. Het is Marcel Wintels, de bestuursvoorzitter van Fontis Hogescholen en interim voorzitter van scholengroep Amarantis. Wintels maakte zijn kandidatuur bekend in nieuwzuur. CDA-kandidaten kunnen zich tot 4 mei aanmelden. De partijleider bepalen in twee stemronden wie de nieuwe lijsttrekker wordt. In Utrecht zijn gisteren twee treinen bijna op elkaar gebotst. Een stoptrein reed waarschijnlijk door een rood sein, vernielde een wissel en kwam op een spoor terecht waar een werktrein aankwam. Minister Schult van Hagen schrijft dat aan de Tweede Kamer. Door een noodstop kon een botsing worden voorkomen. Zaterdag botsten in Amsterdam twee treinen op elkaar. Een van de twee reed door rood oud en radiopresentatrice Ose Rasmussen is overleden, meldt de Telegraaf. Zoals de weduwe van komiek Willy Walden en werkte jarenlang met hem en Piet Muizelaar samen in de Snip en Snap Revue. En later presenteerde Walden en Rasmussen jarenlang het Tros radiospelletje Raad een Lied of Niet. Ose Rasmussen is 90 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanochtend droog en vrij veel zon. Vanmiddag bewolkt en buien met kans op onweer, vrij veel wind en het wordt een graad of 16. Dit was het en... Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Maar vandaag zijn er geen controles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.